12 uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. In België zijn 30 mensen opgepakt in verband met een onderzoek naar een bende autodieven. Vanmorgen deed de politie op 200 plaatsen een inval. De bendeleden hebben volgens de VRT in de afgelopen twee jaar ruim 600 auto's gestolen. Ze namen contact op met de eigenaars nadat die een advertentie hadden geplaatst. Ze maakten de verkopers wijs dat ze de vraagprijs zouden betalen... en toonden daarna een vals overschrijvingsbewijs. De meeste bendeleden komen uit Oost-Europa en zijn Roma. De vicepremier van China gaat deze week nog naar de Verenigde Staten... om te praten over de handelsoorlog. Die lijkt een nieuwe fase in te gaan... nu president Trump een verhoging van de importheffing... voor Chinese producten heeft aangekondigd. De heffing was 10 en vanaf vrijdag is dat 25 In maart wilde Trump de importheffing ook al verhogen... maar dat ging toen niet door na gesprekken tussen de beide landen. Trumps nieuwe aankondiging leidde gisteren tot rode cijfers op de beurzen. Beleggers zijn bang dat de handelsoorlog zich zal verharden. Het aantal misstanden op de werkvloer, zoals schijnconstructies en uitbuiting, is vorig jaar toegenomen, blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie van Sociale Zaken. Die kreeg vorig jaar ruim 7600 klachten, 500 meer dan het jaar ervoor. Vaak gaat het over oneerlijke praktijken, zoals onderbetaling, of over werknemers die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen. Volgens de inspectie komen de misstanden deels door de krapte op de arbeidsmarkt. Milieudefensie heeft ook het hoger beroep in de rechtszaak over schonere lucht verloren. Het gerechtshof vindt dat de Nederlandse staat al voldoende doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieudefensie wil dat de strijd tegen fijnstof en stikstof wordt opgevoerd. In 2017 kreeg de organisatie ook van de rechter geen gelijk.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 je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, Marie? Nou, dan ben ik er zo met een heel fijn cadeau om een uurtje of half drie. En komt ze dan thuis, ja, komt ze dan thuis? Dan klim ik langs de pijp naar beneden. En sluip dan door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie, want ik voel me wat bang. Doe geef me een kant. kom en zitten hier op mijn knie. Je moeder brengt een bezoek aan dat café op de hoek. Maar komt ze eerder thuis ook, je Jamie? Dan sluip je door de struiken naar de veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie. Nou, dan ben ik een zo met een heel fijn cadeau. Om een uurtje of half drie. En komt ze dan thuis, ja, komt ze dan thuis. moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie, hang het touw uit de deur. Bij je glaasje liqueur zal je merken hoe graag je ziet. Leg de horen gewoon naast de telefoon. En komt je moeder uit het café. Dan sluip je door de struiken naar een veilige plaats. Maar helaas kan jij dan niet met me mee. Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis, Marie? Nou, dan ben ik er zo met een heel gek dat Oh,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 我。 the chemistry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 photographs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 is de pijn terug.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 history's repeating, turning off my phone, cause it's hurting.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

down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving down slowly, let me down, down, let me down, down, let me down, down, let me down, down, let me down, If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.